is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam is vanwege het ongeluk van gisteren zeker tot 1 uur vanmiddag ontregeld. Maar volgens ProRail is de kans groot dat ook daarna nog de treinen aan de westkant van Amsterdam niet volgens het spoorboekje rijden. Twee treinen die gisteren aan het begin van de avond frontaal op elkaar botsten, worden pas weggesleept als het onderzoek is afgerond. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het kan dat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Ooggetuigen denken dat beide treinen zo'n 50 km per uur reden toen ze op elkaar botsten. Dat gebeurde tussen de stations Sloterdijk en Amsterdam Centraal. Meer dan 100 mensen raakten gewond en zeker 42 van hen raakten zwaar gewond. Ruim 44 miljoen Fransen kunnen vandaag hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het staat vrijwel vast dat geen van de 10 kandidaten de 50% van de stemmen zal halen die nodig is om direct te worden gekozen. Er volgt dan op 6 mei een tweede ronde tussen de nummers 1 en 2 van vandaag. In de peilingen gaan de socialist Hollande en de huidige president Sarkozy aan de leiding. Hollande wil rijke Fransen meer belasting laten betalen en minder bezuinigen dan Sarkozy. De stembureaus sluiten vanavond om 8 uur. Direct daarna volgen de eerste prognoses van de uitslag. Franse media mogen zolang de stembureaus open zijn geen voorspellingen doen. En bij de vorige verkiezingen raadpleegden de Fransen massaal de internetpagina's van Belgische en Zwitserse kranten om toch aan informatie te komen. Een politieman heeft vannacht in Hengelo een man neergeschoten. De Hengeloze politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Het enige wat duidelijk is, is dat de agent in de Oldenzaalse straat zijn pistool trok en het vuur opende. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk worden er later vandaag details over het schietincident bekendgemaakt. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Het weer vanochtend af en toe droog en zonnig, maar verder steeds meer buien. Middagtemperatuur rond 12 graden. Morgen eerst droog, maar later weer bewolking en regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 staan ze tussen Alkmaar en Amstelveen te controleren.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 Baby, don't go. Just a little chance is to do some romancing and make you feel like a million bucks. I have taken you for granted, granted I've been blind, but my eyes are wide opened up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk, walk away, baby price is high and your gas tank is really low. So baby, don't go. Baby, don't go. al in 2006 eh, en in 2009 plaatste hij het op een cd.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 En dat moeten Brooks en Dan ook gedacht hebben. Zij vroegen aan Sheryl Crow en Vin Keel, doen jullie mee op ons nummer Building Bridges? Since you gone, my heart says something muziek, zit Is het mooie, is het mooie. Eh, deze Building British Brooks en dan met Sheryl Crow en Vince Gill. Vince Gill vooral te horen op de gitaar. En dit is ook zo'n filmpje in een paar minuten. Starde Aslan, zij hebben het geschreven en ze noemden het Like a Rose. Like a Rose, like morning dat eh, Dolly Parton eigenlijk alleen maar bezig was met het maken van country music. Daarna kreeg ze carte blanche van haar platenmaatschappij Rounder. En toen zei ze van ik wil ook iets gaan doen op het gebied van bluegrass. En nu doet ze het samen met uh, Rhonda Vincent. Heartbreakers, allebei. I ride ease and it's another heartbreaker. let's love safe. No. wel omschreven als een eh, echte country stem. Ik heb het over George Strait. Schrijft meestal zijn eigen nummer zelf. Hij heeft dit samengeschreven met zijn broer, Baba, yeah Baba, Baba Strait. Afkomstig van zijn cd uit 2009. Every day is a lifetime without you. Hard to get through since you've gone. the only thing I know how to to get by. I'm living for the night. I've drawn all the curtains in this old house to keep the sun out off of my face Friends stop by to check in Cause I checked out I tell them I'm fine I'm just living for the night kreeg van de week te horen dat eh, Rachel Harrington hier in Nederland was, tenminste een aantal weken geleden. En ik heb toen nog even geprobeerd om eh, een interview te doen met deze dame. En ze was hier in, eh, in een huiskamerconcert ergens in Brabant. En toen dacht ik van ja, dan moet het toch zeker lukken hè. Rachel Harrington en de Knockouts. Het is een formatie die bestaat alleen maar uit dames. Maar nee, het is me niet gelukt om haar te spreken. Ik was op het laatste moment niet in staat om daar naartoe te gaan. Get you some. looking daddy's coming to town. When here tonight. Americana geluid van eh, deze dame, deze eh, Rachel Harrington. De Flying Burrito Brothers, zij hebben ook een nieuwe cd uit. Ze noemen de cd Honky Tonken. En ze doen het hier samen met Alison Krauss. Die binnenkort ook in Nederland is, hè? There'll never be anyone else but you for me. Never ever be just of all the girls I've ever known I would come forget the way you kissed me And when we're not together I kinda wonder if you miss me Cause I hope and pray the day just couldn't be cd die ze vorig jaar hebben opgenomen en dit jaar, januari van dit jaar, hebben uitgebracht. De Flying Burrito Brothers, Honky Tonking. En ik zei al, het is een cd geworden met erop eh, maar liefst 14 tracks. En op uh, 1, 2, 3, 4, 5 tracks staan ze op met, eh, ja, met, eh, met vrienden. Dus het zou ook een cd zijn, zijn geweest die ze gewoon hadden genoemd With Friends. When I Was a Cowboy, dat doen ze samen met The Oak Boys. zo'n nieuwe cd die ik mocht downloaden van de platenmaatschappij waar ik eh, eigenlijk toch wel van onder de indruk ben hoor. De Spinny Brothers, zo is hun naam en ze bestaan uit eh, vier heren daar uit eh, Nashville. Up tempo en ook hele rustige nummers. Cabin on a Mountain, dat was wat u daarnet hoorde, dat is ook de titeltrack van de cd. En dit is dan weer Chilly Wings. Wings. to I can see the clouds are gathering and the birds are headed south. It's time to gather firewood and get the blankets out. naast radio maken is eigenlijk ook eh, koken. En volgens eh, vrienden en kennissen kan ik eh, een behoorlijk potje koken. En dan heb ik soms wel eens, dan sta ik te koken in de keuken en dan komen ze zo naar me toe. En dan komen ze eigenlijk een beetje in mijn keuken kijken. En dan heb ik eigenlijk, nou een hekel is een groot woord, maar ik sta liever alleen in mijn keuken. En dan roep ik, dat is heel mooi gevonden door deze dame. Stay out my kitchen. Get out of my head. Stay out of my kitchen. You got no business there You think you're so much better That's just a fantasy You may think you rule the world But you're not king of me Well, every time I lift you up You only put me down Like I have nothing else to do But follow you around Stay out of my kitchen Get out of my hair Stay out of my kitchen kitchen You got no business there Stay out of my kitchen Get out of my hair Stay out of my kitchen You got no business Stay out of my kitchen You got no business there. Stay out of my kitchen. You got no business there. En van de bluegrass gaan we terug naar de pure country. Alcohol in my bloodstream. I came home to find you. remember now That's the way that you said it would be Like living in a bad dream Alcohol in the bloodstream the bad I can curse and I can scream But alcohol in the bloodstream Not the forget The Hardway is een eh, cd die Greg Tressel pas heeft eh, uitgebracht. En eh, ja, hij heeft alle nummers zelf geschreven. En soms dan is het voor ons wel eens heel erg makkelijk hoor. Want ze hebben de titel al in hun eerste zin verpakt. If there's a barstool, she's on. In some faraway town. traveling life has taken her down many different roads. People, places, parties. Still, she always feels alone. It's back in a small town. So many miles ago, it's a boy and a feeling. The closest thing to home she'll ever know. There's a bar stool she's on In some faraway town Like a queen she'll ever know. If there's a bar stool, she's on it. In some faraway town. bekende Amerikaan hier in eh, Europa, maar in Amerika heeft hij toch wel eh, heel wat optreden. Zo, samen met eh, Kevin Carr, Marcy Davy, Barry Goldberg, Alan Sheerbaum, Jeff Pever, John Sean, Johnny Lee Shell, ik moet het natuurlijk wel goed uitspreken, en Bobby Boo Bernstein. Dat zijn de, mensen die hem begeleiden tijdens zijn live optredens daar in Amerika. De Hardway, ik denk niet dat het een cd is die u hier heel makkelijk kunt kopen hoor. Hij nou had het over een dame op een barstoel. En deze heeft het dan weer over een Bayou Girl, Booth Woodworth. soms heb je dan als dame in Amerika toch wel een eh, fake ID nodig, anders kom je de bar niet binnen. Hè? En daar hebben het uh, Big and Rich over, samen met Gretchen Wilson. Hey, I've been driving all over the town, on my cell phone. dat was even een eh, heel erg eh, abrupt eind. zo heet de cd die eh, geproduceerd werd door James Trout, afkomstig uit 1994. Break These Chains, Deborah Allen. Ferris Wheel, Jason Jones, de laatste plaat voor deze aflevering. Gonna get a little tingle in your lips And I bet you want another I've been waiting for a pretty long time Been standing in a pretty long line Now I'm staring in your pretty little eyes Girl, don't you make me suffer Bet your daddy's getting worried by now Probably got that telescope out And it's my arms around you Operator says I'm sorry, Mr.